René van Brakel met het NOS-journaal. De Tweede Kamer komt aan het experiment met vrije tandartstarieven. De PVV sluit zich aan bij PvdA, SP en GroenLinks. En daarmee wil een Kamermeerderheid te proef staken. Sinds begin dit jaar zijn de tandartstarieven vrij. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de prijzen sindsdien met bijna 10% gestegen. Minister Schippers had verwacht dat ze juist naar beneden zouden gaan. Ze wilde tandartsen tot eind van het jaar de tijd geven om de prijzen te laten zakken. Maar de Kamer wil niet zo lang wachten verwachten. De korpschef van de politie in Rotterdam vindt het terecht dat een agenten van zijn korps niet wordt vervolgd voor het schoppen van een arrestant. Een filmpje van de arrestatie leidde vorige week tot verdere reacties. De korpschef zegt dat het hem heeft verbaasd en geïrriteerd dat zoveel mensen een mening hadden zonder het hele verhaal te kennen. Uit onderzoek van het OM blijkt dat de man de agenten vlak voor de arrestatie had geslagen en zich had losgerukt van zijn handboeien. Het was daarom terecht dat de agenten de man met enkele gerichte trappen tegen de de grond werkte. De man deed aangifte tegen de agenten, maar die is geseponeerd. Netcar is voorlopig nog niet gered. Volgens overnamekandidaat VDL duurt het nog weken voordat er duidelijkheid is over een reddingsplan voor de noodleidende autofabrikant in Boren. VDL verwacht nog een kleine maand nodig te hebben voor de onderhandelingen. Dat betekent dat de 1500 werknemers van Netcar langer in onzekerheid zitten over hun baan en hun toekomst. De bonden dringen al maanden aan op duidelijkheid. Tennister Kiki Bertens heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. De 20-jarige tennister uit Wateringen won verrassend met 6-3, 6-0 van de als 19e geplaatste Tsjechische Lucie Safarova. Wie Bertens in de tweede ronde treft is nog niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon. Het is tussen de 17 en 22 graden. Morgen eerst bewolkt en wat regen. In de middag droger en mogelijk wat zon. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A18 tussen Didam en Varsenveld en op de A32 tussen Meppel en Heerenveen.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 When you shake, you shake it down low. Now you wicked to rock it now. Lie. Now I like the way how you go Every time you're passing me by. Now you jiggle it, and oh, and you wicked to rock it now.